Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd... op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Dat zeggen twee functionarissen tegen persbureau Reuters. Gisternacht werden zo'n 30 locaties bestookt... in een gezamenlijke aanval van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En ook Nederland steunde die aanval. De Houthi-rebellen in Jemen, die worden gesteund door Iran... vallen al wekenlang schepen aan op de Rode Zee... die banden zouden hebben met Israël. Bij een politieachtervolging in Leeuwarden zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De auto die achtervolgd werd raakte van de weg. Tijdens de achtervolging is door de politie geschoten. Of het tweetal daardoor gewond is geraakt wordt nog onderzocht. De inzittenden zijn mogelijk twee inbrekers die in een dorp verderop bij een inbraak een slachtoffer bedreigden met een vuurwapen. Een 21-jarige man uit Zand in Groningen heeft in totaal 800.000 euro buitgemaakt... door zich voor te doen als helpdeskmedewerker van een bank. De rechtbank heeft hem daarom een celstraf van vier jaar opgelegd. De jonge oplichter liet op afstand oudere mensen geld overschrijven... en ook haalde hij als koerier bankpassen op bij mensen thuis. Tegelijkertijd stal hij dan sieraden en antiek. De jonge man werd betrapt toen een slachtoffer argwaan kreeg en de politie inschakelde. Het COA heeft een vergunning gekregen om in Albergen 150 asielzoekers te huisvesten in een oud hotel. Toen een jaar geleden bekend werd dat het COA asielzoekers in het hotel wilde opvangen... kwam er veel protest van inwoners. Toch heeft de gemeente nu ingestemd met de komst van de asielzoekers. En de eerste worden in maart verwacht. Het weer, het is nu zo'n 3 graden. Vannacht is er kans op een beetje motregen. Komende dag is het bewolkt en vooral in het noorden valt af en toe wat regen. In het oosten wordt het maximaal 2 graden.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 And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world What kind of life? big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you got try. said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.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 humble brothers joining our hands. United we're stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could me traffic marks the line. twist of separation. You excel at being free.